Raymond Seré met het NOS-journaal. Er over het ei in Amsterdam. Het Amsterdamse 4 en 5 mei-comité zegt de veiligheid van de duizenden deelnemers die over de brug wilden lopen niet te kunnen garanderen vanwege het slechte weer. De laatste keer dat het centrum van Amsterdam fysiek was verbonden met het noorden van de stad was in de oorlogsjaren. In 1945 konden de pontjes over het ei niet meer varen vanwege gebrek aan brandstof. Om toch naar de andere kant van de stad te komen werden de pontjes achter elkaar gelegd. Van april tot augustus 1945 lag deze pontjes pontjespontonbrug die ook wel bekend stond als de Hongerbrug. Het was de bedoeling dat vandaag zo'n 6000 mensen over de 300 meter lange pontonbrug van het Centraal Station naar het noorden van Amsterdam zouden lopen. Dit jaar is Bevrijdingsdag een officiële vrije dag en de 14 bevrijdingsfestivals in het land houden rekening met 900.000 bezoekers. Die worden gewaarschuwd voor slecht weer, want voor vanmiddag is er storm, regen, hagel en onweer voorspeld met harde windstoten. Minister Plasterk van Koningsrijksrelaties is blij dat het conflict met Aruba is opgelost. Er is een akkoord gesloten over een onafhankelijke commissie die toezicht houdt tot de financiën van het eiland weer op orde zijn. Het tekort op de begroting was opgelopen tot anderhalf miljard euro. Vorig jaar weigerde Nederland de begroting van Aruba goed te keuren tot woede van premier Eeman die uit protest in hongerstaking ging. Plasterk zei op Radio 1 dat het nog een heel karwei wordt om het tekort op Aruba weg te werken. In het museum in Zuid-Turkije is een aantal mozaïeken beschadigd door een verkeerde restauratie. De kunstwerken stammen uit de Romeinse en Byzantijnse tijd. Het museum in Hatay is een van de belangrijkste muziekmusea ter wereld. Op foto's is te zien hoe klunzig de restauraties zijn gedaan. Sommige steentjes zijn op verkeerde plaatsen teruggezet, andere steentjes zijn verdwenen, zodat er bijna niks meer over is van de originele schoonheid van de beeldenissen. Het Turkse ministerie van Cultuur onderzoekt wat er is misgegaan en heeft de restauratie voor onbepaalde tijd stilgelegd.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 mooie liedje uit de jaren 80. Toen was het de zure regen. Kissing the Pink met de One Step. What do you think about the rainforest? Daar denken we nog steeds aan. Helaas, wil ik bijna zeggen. Goed, we kijken even naar het hockey. Amsterdam, Oranje-Zwart 1-0. En wat dichterbij, Bloemendaal tegen Kampong staat nog steeds 0-0. 8 over 4. Welkom bij deel 3 van Zandvoort op zondag. 3 mei 2015. En ken je deze nog? Die jongen in dat bad met zijn spijkerbroek aan. Zijn naam was Nick Kamen. Each time you break my heart.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 the moment, tonight is the night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 learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Can we go Twee jaar geleden een groot hit voor Moore en Ryan Lewis, Hold Holders. En dit is trouwens de nieuwe van Kelly Rary, eh, Jaspen van haar album Emotion. on that sunny day. Didn't know I'd meet such a beautiful girl walking down the street. Seen those bright brown eyes with tears coming down.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 Justin Timberlake, Senorita. En voor de nieuwe single van Carly Ray Jaspen. En die heet I Really Like You. Goed, we gaan weer eh, verder met eh, wat eh, sportnieuws. Uh, wielrennieuws uh, wel te verstaan. Moreno Hofland heeft de tweede etappe in de ronde van Yorkshire gewonnen. Met zijn zegen in de 174 kilometer lange etappe van Selby naar York... bezorgde Hofland Lotto Jumbo de eerste overwinning van het seizoen. Hofland was in de sprint de Italiaan Matteo Palucci en Ramon Sinkeldam van Giant Alpecin de baas. In de openingsfase reden acht man eh, weg uit het peloton. Onder het uh, eh, Ivar Slik van Rompot. Pas op twee kilometer van de finish werd de laatste van de acht vluchters... de Belg Bert de Bakker achterhaald. De Belg Greg van Avermaat van BMC probeerde in de slotkilometer te vergeefs de sprinters af te troeven van met een demarage. Dylan Groenewegen en André van Looy van Rompot eindigden ook nog in de top 10. De Rus Ilnor Zakarin heeft de ronde van Romandie geworden. De voor Kachugia eh, uitgekomen renner verdedigde met succes zijn voorsprong van 6, respectievelijk 14 en 19 tellen... op Thibaut Pinot, Chris Froome en Simon Spirlak in de tijdrit. Op de 17,3 kilometer lange eh, traject met een pittige helling in de tweede helft... Eh, liet hij voor halverwege de tweede tijd noteren. Net achter de latere winnaar Tony Martin. Daarmee werd, uh, eh, leek Zakarin onderzocht naar de finish te kunnen rijden. Want titelhouder Froome stelde teleur als tijdritspecialist... en ook werd al snel duidelijk dat Pinot voor de eindzege was uitgespeeld. Maar een paar kilometer voor de meter liep Zakarin ketting eraf... en prompt stegen de kansen voor zijn ploegmaat Spilak. De Slovaak dieselde in hoog tempo op de streep af... Vinderste knap op elf tellen van Martin... en wachtte in spanning af hoe Sakharin de pech zou verteren. De rust verloor vanwege de materiaalpech zeker 20 seconden... en dat kostte hem de dagzegen. Sakharin moest in de tijdrit genoegen nemen met de derde plaats... op 2 seconden van Spilak en 13 seconden van de winnaar Martin. De eerste plaats in het klassement hoefde hij echter niet uit handen te geven... en daarmee boekte de 25-jarige Zakkerin het grootste succes in zijn wielerloopbaan. Splef Clement was de beste Nederlander in de tijdrit. De voor IM Cycling koersende specialist was 26 eh, seconden trager dan Martin. Goed voor de achtste plek. Robert Geesink moest in de race tegen de klok een minuut toegeven op de Duitse etappenwinnaar. De 28-jarige coureur van Lotto Jumbo die naar Zwitserland was gekomen om aan zijn vorm te werken... wist zich daarmee te handhaven op de 15e plaats van het klassement. Gaan we nog even naar Turkije, want eh, Christian Durasek heeft eh, vandaag de 51e editie van de Ronde van Turkije op zijn naam geschreven. De leiderstrui van de Kroaat van Lampre kwam in de afsluitende etappe niet in gevaar. De laatste rit met start en finish in Istanbul werd gewonnen door Louis Ma... die in de slotfase succesvol aanviel. De Spanjaard die bleef het peloton aangevoerd door Mark Cavendish voor. Carlos Borbero passeerde als derde de streep. De achtste etappe telde slechts 121 kilometer en ging over een vlak parcours. In de slotfase werd een kopgroepje van drie man... Kenny de Ketelen, Eduard Michael Grossou en Carlos Quantero... ingerekend door het platon, peloton. De massasprint leek aanstaande waren dit dat eh, Mas de eh, peloton verraste. Davide Rebelin moest opgeven na een valpartij. Hij zou in aanraking zijn gekomen met een overstekende hond... De 43-jarige Italiaan bezette de tweede plaats in het klassement. En eh, ja, die kon u wel voor jou zeggen. Twee minuten voor half vijf. Het is bewolkt, regenachtig in Zandvoort. En ook elders in Nederland is het eh, niet lekker weer. 14 graden in Zandvoort op dit ogenblik. Terug naar 1990 voor The Adventures of Stevie Beach. Hier is Dirty Gas. dat het zo grijs en grauw is... komen er de zonnestralen uit je radio eh, worden voorbij komen. Omi met eh, Cheerleader en daarvoor Adventures of TVV met Dirty Cash. Over twee dagen, eh, bevrijdingsdag 2015, het programma in Haarlem hebben je verteld. en Dotan die treedt ook op, een van de vier ambassadeurs. En wel in Roermond, Roermond, Den Bosch, Wageningen en Utrecht. Dan dus zal hij dan vast wel zijn nieuwe single ook te horen brengen. Hier is Hungry op CFM. Hit up the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

aan de niets aan de hand muziekje van Michael Bublé met Everything. En daarvoor um, Doten met Hungry. Voor Zandvoort en de regio. Bij strandpaviljoen Azuro op het eh, Zandvoortse naturistenstrand... is eh, afgelopen donderdagavond een stapel pellets in brand gevlogen. En deze pellets lagen naast het paviljoen. De brandweer was aanwezig om het eh, vuur te blussen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio... heeft afval naast de pellets vlam gevat. Maar nou ook de pellets zijn gaan branden. Het eh, pand zelf heeft niet in brand gestaan... en de nieuwe bingeloos die waarschijnlijk daar gaan komen... zijn nog niet gebouwd. Gelukkig voor de eigenaar loopt het met een 6 en 11. Al dus de woordvoerder van de VRK tegen RTV Noord-Holland. Hij stelt dat het eh, nog niet duidelijk is of de brand is aangestoken. Het kan ook weggegooide sigaret zijn geweest of speulend afval. Raadslid en voorzitter ad interim van de oudere partij Zandvoort Echtposter... zal de opengevallen plaats van fractievoorzitter... na het ontslag als van de eh, raadslid eh, Lieselond de Jong in gaan vullen. De Jong stapte vorige week op omdat zij het spuug zat was... om de aanvallen op de coalitie aan te moeten horen. Zij gaf aan dat er in de raad geen goed klimaat heerst... om tot constructieve besturen te komen. De nieuwe fractievoorzitter is nu de grote man in zijn partij. Buiten het leiden van de fractie vanaf heden... leidt hij ook als interimvoorzitter zijn partij. Poster is een ervaren raadslid en heeft al menig jaartje met de Zandvoortse politiek te maken gehad. Hij geeft desgevraagd aan dat er onder zijn leiding geen veranderingen in het beleid van zijn partij te verwachten zijn. Wie de opengevallen plaats in gaat nemen is nog niet bekend. Volgens Poster zijn er een aantal mogelijkheden, maar ook hebben leden aangegeven om niet hiervoor in aanmerking te willen komen. Zodra de naam bekend is, komt Poster hiermee naar buiten. En eh, er wordt uh, aankomende week, aankomend weekend... wordt er weer wat leuks eh, georganiseerd in Zandvoort. Want volgende week vrijdag gaat de zomereditie van de Zandvoortse Fashion Weekend weer van start. Winkels in de Kerkstraat, rondom het Kerkplein en in de Haldenstraat en de Grote Krocht... halen dan alles weer uit de kast om de Zandvoortse fashionistas... de nieuwste snufjes op het gebied van de mode te kunnen tonen... en met scherpe aanbiedingen te komen. Het weekend start eh, traditiegetrouw met een modeshow... die dit jaar in Beach Club 10 georganiseerd gaat worden. En daar zullen vanaf eh, vrijdag 8 mei vanaf 7 uur de modebedrijven in Zandvoort... de nieuwste modetrends voor de komende zomer tonen. Dat is heel divers en gaat van badmode tot accessoires... van casual kleding tot chique en van sieraden tot de nieuwste kapperstrends. Voor deze modeshow heeft u wel kaarten nodig... en die zijn te koop bij Kids Avenue in de Kerkstraat. Tijdens de modeshow zullen ook een aantal artiesten optreden... waaronder plaatsgenoot en grote ster bij onze oosterburen Luna. Om in het dorp weer eh, de, in de juiste sfeer te krijgen... is de organisatie op zoek naar schoon wit wasgoed. Heeft u witte, schone onderkleding over... en was u van plan om die in de zak van Max te doen? Wacht daar nog even mee en lever het in bij Sektime Kerkstraat nummer 29. De organisatie zorgt dan dat de kleding weer over de straat gespannen gaat worden. Na afloop wordt de kleding niet geretourneerd... maar gaat masse naar de oude kledinginzameling. Wilt u er dit jaar bij zijn, dan zijn er twee typen kaartjes. Ten eerste een entreebewijs voor de modeshow in Beach Club 10... inclusief een hapje, de show en een goed gevulde goodiebag van 15 euro. En het tweede een kaart voor een drie gangen menu in Beach Club 10... inclusief de show en de goodiebag voor slechts 35 euro. Reservering en kaartverkoop Kids Avenue, Kerkstraat nummer 38. En volgens mij is die nog open, dus ren naar die winkel zou ik zeggen. Goed, het is over het eh, lokale nieuws. Kim Appleby is hier... 变。 En daarvoor weer Kim Appleby met eh, Don't Worry. Zit er weer op voor vandaag. vier voor 5, eh, ja. Zometeen tot aan een eh, uurtje of 9 non-stop muziek hier bij CFM. Dan, daar is hij weer, Vader Veugen met zijn programma Peaceful Radio, Radio Show 1076 alweer. En daar heeft hij eh, onder andere het nieuwe album van Robin Spielberg. Die heet Another Time, Another Place. En ook nog eh, El Gromer Kaan. <laughs> All of this and more. Nou, wat is het eh, luisteren waard denk ik zo. Goed, en dan tussen 11 en 12 het laatste uur. Dit was hem weer voor vandaag. Zandvoort op zondag. Dit programma wordt ook nog herhaald voor de mensen die dat nog kunnen aankunnen. Tussen 8 en 11 op dinsdag is dat, 8 uur s morgens. Op een veilingsdag En wij spreken elkaar weer over een week of drie. Want eh, dan mag ik weer komen op de raad. Dat is de, 24 mei alweer. Tjonge jongen, zit het net alweer op. Als laatste deze van eh, Motorcycle Emptiness. De Manic Street Preachers natuurlijk.